Michel Koenen met het NOS-journaal. Israël voert luchtaanvallen uit op kantoren van Hamas... en op verschillende plekken waar Hamas-strijders samenkomen in de Gazastrook, zegt het leger. Hoeveel mensen bij de aanvallen zijn omgekomen is nog niet bekend. Volgens verschillende Israëlische media, waaronder de publieke omroep... zijn er ook raketbeschietingen op nederzettingen in de Negev-woestijn. Ook spreekt de omroep over een spervuur richting de stad Ashkelon... ten noorden van de Gazastrook. Al meer dan 123.000 mensen hebben hun huis uit de Gazastrook ontvlucht. Dat doen ze vooral uit angst, meldt de VN. En van de gevluchte mensen schuilen er naar schatting zo'n 73.000 in tientallen scholen in de Gazastrook. Israël voert sinds zaterdag luchtaanvallen uit na de Hamas-aanvallen... In de Gazastrook is nog maar 3 tot 4 uur per dag stroom. Gisteren stopte Israël de stroomvoorziening. Het gebied is nu vooral afhankelijk van een eigen energiecentrale... maar die zou binnen enkele dagen al stil kunnen vallen, waarschuwt de VN. Ander nieuws, steeds meer jonge kinderen krijgen hun zakgeld niet meer contant... maar op hun bankrekening, blijkt uit onderzoek van budgetvoorlichter Nibud en de Rabobank. Onder de acht krijgen de meesten het nog contant, zodat het tastbaar is. Maar daarboven neemt het aantal bankrekeningen flink toe. En is blij met de ontwikkeling omdat kinderen die zakgeld krijgen... meer bezig zijn met geldzaken. Een eigen bankrekening zorgt ervoor dat ze al vroeg leren om met geld om te gaan. De budgetvoorlichter hoopt dat meer ouders met hun kinderen over financiële gevaren gaan praten. Nu doet slechts één op de vijf ouders dat, zegt het Nibud. Het weer, lokaal valt wat lichte regen. Het koelt af naar een graad of 14. Het kan ook mistig worden. Overdag bewolkt en vooral in het zuiden wat zon. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 in het zuidoosten van het land. Dinsdag weer eerst mistig. De rest van de dag dan geregeld zon.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 There's nothing to fear tonight. ZFM. for me that's I walk into the teller, I give her the letter. She gives me the loot, the bucket up lips and a wink that I found cute. And I said, baby, baby, baby.